uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een stichting bereidt een financiële claim voor tegen het ministerie van Volksgezondheid... vanwege een groot datalek in de coronasystemen van de GGD. In januari bleek dat duizenden callcentermedewerkers persoonlijke gegevens konden inzien... van meer dan 6 miljoen mensen die vanwege corona contact met de GGD hadden gehad. Een aantal keren is ook informatie doorverkocht aan criminelen... De schadeclaim wordt gefinancierd door een anonieme geldschieter. Als er een vergoeding komt, krijgt die persoon 20% van de opbrengst. De internationale wapenhandel heeft vorig jaar geen last gehad van corona. Uit berekeningen van het Zweedse Vredesinstituut CIPRI... blijkt dat de sector voor het zesde jaar op rij groeide. In 2020 steeg de omzet van de 100 grootste wapenfabrikanten met 1,3 naar ruim 470 miljard euro. Dat terwijl de economie wereldwijd juist kromp met 3,1 procent. De Amerikaanse regering is volgens nieuwszender CNN van plan om de Olympische Winterspelen in China diplomatiek te boycotten. Dat houdt in dat overheidsfunctionarissen geen ceremonie zullen bijwonen. Amerikaanse sporters kunnen wel gewoon afreizen. Politici van beide partijen hadden Biden hierom gevraagd... vanwege Chinese mensenrechten schendingen tegen Oeigoeren. De enige wereldleider die tot nu toe heeft toegezegd wel te komen is de Russische president Poetin. In Maastricht is de politie uitgerukt voor een chocoladepistool. Een man belde de politie omdat hij een verdacht pakketje voor zijn voordeur zag liggen. De vinder had naar eigen zeggen met niemand ruzie en kon niemand bedenken die hem zou willen bedreigen. Toen de agenten zelf een kijkje namen, bleek dat het om snoepgoed ging. Een chocoladepistool met een chocolademunitieblokje erbij. De vinder heeft de chocola aan de agenten meegegeven. Het weer, de dag begint droog, later trekt regen over. In het oosten is er kans op natte sneeuw, voor 3 tot 5 graden. Morgen wordt een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Tijdens de eerste campagnebijeenkomst van de nieuwe Franse presidentskandidaat Eric Zemmour... zijn demonstranten in elkaar geslagen. Er is geen sprake van een coronadip bij de internationale wapenhandel. Uit berekeningen van het Zweedse Vredesinstituut CIPRI blijkt dat de omzet van de 100 grootste wapenfabrikanten vorig jaar met 1,3% steeg naar ruim 470 miljard euro.